De politie riep vrouwen op om zich te melden als het hen ook was overkomen. Dat is de afgelopen dagen nog eens 16 keer gebeurd dus. Het speelt trouwens niet alleen in Amsterdam, ook op andere plekken. De jongens die het doen staan erom bekend hun acties vaak te filmen en op social media te zetten. Sinds vandaag wapperen er nieuwe waarschuwingsvlaggen op Nederland Nederlandse stranden. Het oude systeem was te ingewikkeld. Mensen dachten bijvoorbeeld dat een rood-gele vlag gevaar betekende... terwijl die alleen maar aangaf dat de strandwacht aanwezig was om toezicht te houden. En waar je bij een paarse vlag op moest letten, dat wist al bijna helemaal niemand. Op het strand van Scheveningen werd vandaag één van de nieuwe vlaggen gehezen... door de loco-burgemeester. Ook hij snapte de oude vlaggen niet. Eh, ik ging zelf net in mijn speech ook al een beetje de mist in. Ehm, eh, we gaan sowieso van acht naar vijf vlaggen, dus dat maakt het eenvoudiger. En ik denk die hele duidelijke pictogrammen met, de tekst eronder in het Engels... dat, dat dat eh, ja, echt veel duidelijker maakt wat de vlag betekent. Zo staat er op de paarse vlag nu een driehoek met een kwal erin. Daar is hij dus voor om je te waarschuwen voor gevaarlijke dieren. En een man uit Zwolle moet zes jaar de gevangenis in. Hij benaderde online meisjes van tussen de 8 en 14 jaar oud... en vroeg ze om hen naaktfoto's en filmpjes te sturen. Hij deed daarbij alsof hij zelf ook nog een kind was... zegt deze moeder van een van de slachtoffers. Dat contact is eh, destijds geweest op, eh, op Snapchat met haar. En hij deed zich voor als een jongen van 13 en ja, ze hebben gewoon een gesprekje met elkaar. En ja, als meisje van tien kijk je natuurlijk op tegen een jongen van dertien. En heb je leuke gesprekken. En ja, van het een kwam helaas het ander. En ja, ondanks dat je als ouder wel daarvoor waarschuwt, je kan het niet altijd voor zijn. De man heeft zeker 33 meisjes uitgelokt om foto's en filmpjes naar hem te sturen. Mogelijk waren het er nog meer. Soms bedreigde hij ze ook als ze niet wilden doen wat hij wilde. Het weer, ja, het is nog steeds heerlijk weer. Volop zon bij 17 graden op de Wadden tot 23 graden in het zuiden. En morgen krijgen we opnieuw een fijne dag. Het wordt nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits stelt nog niet zo heel erg veel voor in onze regio. Her en der heb je wel wat vertraging. op de A7 verrijdt het langzaam van Zaanstad Hoorn. Bij en Zuid 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Hoorn zelf.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 maar de vrouw die te zien is heeft aangifte gedaan van verkrachting. Het Witte Huis heeft harde kritiek geuit op de Amerikaanse webwinkel Amazon. Die zou van plan zijn om op de website te laten zien... wat de invoertarieven van president Trump bijdragen aan de totaalprijs van een product. De NAVO-top in juni in Den Haag zal voor beperkingen zorgen op zee en in het luchtruim. Zo is in een straal van 16 kilometer rond de stad geen vliegverkeer toegestaan. Dan het weer. Het is zonnig en warm bij 20 tot 23 graden.